Mariette Krol met het NOS Journaal. In Roermond komt de liberale volkspartij Roermond van Jos van Rij mogelijk in het stadsbestuur. De informateur heeft een college voorgesteld van de LVR, GroenLinks, CDA en VVD. Goed voor 21 van de 31 raadzetels. Voormalig wethouder Van Rij werd in 2017 veroordeeld voor corruptie en verkiezingsfraude. De andere grote partijen in Roermond weigerden daarom jarenlang met zijn partij een coalitie te vormen. Maar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen bleef de LVR de grootste partij in Roermond. Het voorstel van de informateur wekt verbazing. Maar behalve de LVR hebben GroenLinks en de VVD al positief gereageerd. Tientallen klimaatwetenschappers hebben in Den Haag actie gevoerd... om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In laboratoriumjassen liepen ze een mars door de binnenstad. Op spandoeken stond onder meer Make the Climate Great Again. Ook in onder meer Berlijn en Madrid werden acties gehouden transvrouwen die als man zijn geboren... zouden niet moeten meedoen aan sportwedstrijden voor vrouwen. Dat vindt de Britse premier Johnson. Misschien is het controversieel om te zeggen, maar het lijkt me redelijk, zei Johnson. Hij vindt ook dat er voor vrouwen die als vrouw geboren zijn... aparte plekken moeten zijn in kleedkamers, ziekenhuizen en gevangenissen. Johnson benadrukte wel dat hij open staat voor discussie daarover. Hij reageerde op de zaak van wielrenster Emily Bridges... Zij werd vorige week uitgesloten van de Britse nationale kampioenschappen Omnium... omdat ze transgender is. En in de Champions League heeft Real Madrid uit bij Chelsea gewonnen met 3-1. Benzema maakte voor de Madrilenen in het eerste kwartfinale duel alle drie de doelpunten.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 elke nieuwe dag en op elke tijd. We proosten op het leven, stress even vergeten. Genieten van hoe simpel geluk kan zijn. Ik ben dichtbij. Het is al lang geleden, het is zo lang geleden. Maar nu staan we weer samen in de kroeg. Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven en halen zin en krijg geen genoeg. Laat die tijd dan maar komen, volg je nieuwe dromen. Ze zijn veel dichterbij dan je eigen alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de one night in heaven, one night in heaven, one night in heaven, one night in heaven, one night in heaven, one night in heaven, one night in heaven.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 Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night that you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry Who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, you you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry beat, no Unless it's with you Dancing, beat, beat, beat dance, wanna dance dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, bright like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you it's with you, not beat, no Unless it's with you Is with you.